comes mir, fir Evangelistă, Geboren op de velden. Vreten we maar voort en storten zweet en bloed en al ons verdiensten. Verdwijnen in de zakken van haar, die er niks voor doen. We hebben gevruid om op de wereld te geraken. In ons kinderjaren hebben we zwart gezien van de honger. En als we groter werden, dan kwam er oorlog. En dan was er weer honger. En kwamen er ziektes, ellende en misère. En na, na dat woud zijn, na komt de dood. En dan moet de woord nog door milagros. slap like a coffin. O mother is een koningin. O vader.